Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Oekraïne en Rusland hebben een akkoord bereikt over een tijdelijk staakt het vuren... rond de kerncentrale in Zaporizhia. Die is sinds de invasie in 2022 in Russische handen. Door het akkoord kan de noodstroomvoorziening van de kerncentrale worden hersteld. Het is belangrijk om nucleair materiaal te kunnen koelen. Het reparatiewerk duurt ongeveer een week. Om de schade te herstellen moeten er ook landmijnen worden weggehaald. De overname van Warner Brothers door Paramount is rond. Entertainment- en mediaconcern Paramount heeft een definitieve overeenkomst gesloten... om Warner Brothers voor omgerekend 93 miljard euro over te nemen. In het najaar moet de overname klaar zijn. De biedingenstrijd met Netflix is daarmee ten einde. Onder meer nieuwszender CNN is in handen van Paramount... dat leidt door een zoon van een tech-miljardair die nauwe banden heeft met president Trump... De topman van CNN zei eerder dat hij geen voorbarige conclusies wil trekken over de overname. De drone die gisteren in Zweden vlakbij een Frans vliegdekschip vloog... was inderdaad van Rusland. Dat zegt de Zweedse minister van Defensie... die al vermoedde dat het ging om een Russische drone. Volgens hem werd de drone vanaf een Russisch inlichtingenschip gelanceerd. En in zes gemeenten zijn standbeelden onthuld van inwoners die gaan stemmen. Op die manier wil het ministerie van Binnenlandse Zaken aandacht vragen... voor de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart. Met de gewone stemmers wil het ministerie laten zien dat elke stem belangrijk is, ook die van jongeren.